Jobboot met het NOS Journaal. De toegangspoortjes in de Rotterdamse metro hebben niet alleen geleid tot een daling van het aantal zwartrijders, maar ook tot een halvering van het geweld. Uit cijfers van de RET blijkt dat het aantal zwartrijders in de metro is gedaald tot 1%. Voordat de OV-chipkaart en de poortjes in 2008 werden ingevoerd, was dat nog 11%. De OV-poortjes op de metrostations zijn een stuk hoger dan die van de NS, waardoor er nauwelijks overheen wordt gesprongen. Wel worden er in Rotterdam poortjes ingetrapt of glippen zwartrijders mee met andere reizigers. Koning Willem-Alexander is deze zomer aanwezig bij de start van de Tour de France in Utrecht. Dat is op zaterdag 4 juli. Of hij het startschot zal geven, dat is niet bekend. De start en finish van de individuele tijdrit zijn bij de jaarbeurs. De dag erna rijden de wielrenners een etappe van Utrecht naar Zeeland. Het is de zesde keer dat de Tour door Nederland gaat. De laatste keer was vijf jaar geleden, toen was de start in Rotterdam. De Rotterdamse burgemeester Abu Taleb heeft de wedstrijd Feyenoord-Vitesse van komende zondag verboden. Aanleiding zijn de politieacties voor een betere CAO. De politie maakte gisteren bekend dat er rond Feyenoord-Vitesse en FC Groningen-Pek Zwolle onvoldoende agenten beschikbaar zijn. Er is niet bekend wat het besluit van Abu Taleb voor gevolgen heeft voor de rest van het eredivisieprogramma saudi arabië heeft een staakt het vuren van vijf dagen aangekondigd in Jemen. Het bestand moet humanitaire hulp mogelijk maken. Het is nog niet duidelijk wanneer het ingaat. Dat wordt de komende dagen besproken. Het is geen eenzijdig staakt het vuren. Het bestand wordt alleen van kracht als de opstandige Houthis de wapens ook tijdelijk neerleggen. En dan het weer nog. Droog met zonnige periode. Temperatuur 13 tot 16 graden. Morgen wolkenvelden, maar in het zuiden ook geregeld zon. Ook dan blijft het de hele dag droog. Het wordt morgen 15 graden in het noorden van het land tot 20 in het zuiden.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 Goedemiddag luisteraars, het is donderdag 4 uur, dus tijd voor Muziek Boulevard. Deze maal geen live, omdat ik op vakantie ben. Maar wat kunt u toch vandaag van mij verwachten? Omstreeks kwart over vier, het gedicht van de week. En om ongeveer half vijf de column van Mending Schorel. In het tweede uur is het Gezondheidsplein weer terug... in plaats van het weer voor het komend weekend. Toch heb ik ook nog uitgaanstips van Zandvoort kunnen verzamelen... en ook veel informatie over onze badplaats... Zoals gewoonlijk staat ik weer met de Beatles.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 Now I'm just gonna sit at the dock of a bay, watching the tide roll away I'm sitting on a darker bay, wasting time. De afdeling Zuid-Kennemerland van de Alzheimer Nederland is in samenwerking met Ook Zandvoort met een Alzheimer Café gestart. Elke eerste woensdag van de maand is er in steunpunt Ook Zandvoort gelegenheid om informatie te krijgen en ervaringen te delen. Vanaf kwart over zeven staat de koffie klaar. De bijeenkomst wordt afgesloten om 9 uur. U bent van harte welkom. Deelname is gratis. Wat moet u zoal regelen als je partner vergeetachtig wordt of erger? Zaken die voorheen zo zelfversprekend waren, zoals het regelen van een financiële administratie, veroorzaken bij iemand die dementie krijgt vaak grote problemen. De gezonde partner moet zaken gaan overnemen, maar hoe ver moet je daarin gaan? Wat moet je gaan regelen? We bespreken erover met een ervaren notaris. Vervoer met de belbus is mogelijk. Voor mensen die graag het café willen bezoeken, maar hun partner met dementie niet graag alleen willen laten, maar ook niet alleen willen thuislaten, zijn vrijwilligers beschikbaar die uw partner thuis gezelschap houden tijdens uw afwezigheid. Voor informatie over de belbus en vrijwilligers kunt u bellen met de hulpdienst van Pluspunt. Telefoonnummer 5717373. astray to a brighter summer day when I kissed you and called you sweetheart. Do the chairs in your parlor seem empty and bare? Do you gaze at your doorstep? and picture me there. Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight? I wonder if you're lonesome tonight. You know, someone said the world's a stage and each must play a part. Fate had me playing in love with you as my sweetheart. Act one was where we met. I loved you at first glance. You read your lines so cleverly and never missed a cue. Then came Act two. You seemed to change, you acted strange, and why I've never known. Honey, you lied when you said you loved me, and I had no cause to doubt you. But I'd rather go on hearing your lies than to go on living without you. Now the stage is bare, and I'm standing there with emptiness all around. And if you won't come back to me, then they can bring the curtain down. Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight? Ons gedicht gaat, hoe kan het ook anders, over de lente. Sprankelend, twinkelend, voldijnende vibraties in de lucht. Adembenemend, prikkelend, zwoel, bezwangerd als een zucht. De knoppenbol gezwollen, barstend hun omheining. Popelend te showen, hun geheime verschijning. Eieren, duister, beloftevol, groen, geel gespikkeld. Heftig innerlijke deining, waarin zij zijn verwikkeld. Jubelende klanken, aanzwellend vanuit het niets. Oorverdovend harmonieus, wat is dat toch voor iets? Koning Winter op zijn laatste benen. De strijd nog niet verloren. Lente dwingend, stuwend. Laat zich glorieus horen. Overmoedig, verspreidend, bruisend vol nieuwe leven wordt het de hoogste tijd de winter rust te geven. April day will suddenly bring showers, rain to grow the flowers years go by. know you love me, baby. Still, you tell me maybe that someday, well, I'll be blue. Well, that'll be the day when you say goodbye. Yes, that'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave, you know it's a lie, cause that'll be the day. shot is dark, he shot it at your heart. So if we ever part, then I leave you. You sit and hold me and you tell me boldly that someday, well, I'll be through. Well, that'll be the day when you say goodbye. Yes, that'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave. You know it's a lie, cause that'll be the day day. buurtbemiddeling bij Pluspunt. In de evenweken is er op dinsdagmiddag van 3 tot 4 inloopspreekuur bij Pluspunt voor bewoners die overlast ervaren van de buren. Tijdens dit spreekuur zijn medewerkers van buurtbemiddeling, Woonstichting De Kei en de gemeente Zandvoort aanwezig om u te woord te staan en te adviseren. Buurtbemiddeling is een onpartijdige organisatie die zich inzet voor bewoners. Vrijwillige bemiddelaars voeren de bemiddeling uit. Voor informatie over buurtbemiddeling kunt u kijken op de website van Meerwaarde, De Kei of de gemeente Zandvoort. Evenweken van dinsdag tot half drie tot half vijf met partners. Onevenweken dinsdag van 7 tot 9 alleen de wijkagent. Voor dringende zaken bezoekadres politiebureau Hogeweg 37 in Zandvoort.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 Typisch dagje Zandvoort. Waar maakt je kinderen blij mee? Juist ja, de zee. Zelfs als ze twaalf zijn. Zijn we de laatste keer nog met hem naar Space Expo geweest... wat hij trouwens geweldig vond... aangezien hij later astronaut wil worden. Dit jaar bleven we thuis. Thuis aan het strand. Waar hij jaren geleden zijn favoriete bezigheid deed de zee tegenhouden. Onze eerste pleegkindje heeft zijn jaarlijkse logeerpartijtje weer mogen inwilligen bij ons. Hij mocht kiezen wat hij wilde doen. Fietsen door de duinen en zwemmen in de zee. Nou, wensen die wij met graagte hebben vervuld. Het werd een dagje woeste zee afgelopen vrijdag. Met golven zo hoog die boven de kinderen uitstaken. Maar wat een beleving. We hebben geholpen bij het overwinnen van zijn angsten. Want in eerste instantie durfde hij absoluut niet. Het was een stormachtige nacht geweest. Met knallend onweer en een stormvloed aan regen. Delen van de duinen waren weggevaagd. En de hoeveelheid regen had voor een flinke zandverstuiving gezorgd. We troffen beelden op het duinpierenpad richting Boulevard. En langs het fietspad bij Panassia. Waar flinke stukken zandduin waren afgekalfd. En natuurlijk het Juttersmuseum aangedaan waar we de jaaraantallen hebben onthouden van hoe lang het duurt voordat het zwerfaftal vergaat. Je kijkt er toch iedere keer weer van op. En de kreeft, de krabben en de garnalen van dichtbij bekeken. Waarom zijn deze kleine wezentjes eigenlijk zo doorzichtig? Ik ga op zoek naar antwoord. Met een frietje van frituur de Anvers als lunch... met die niet te versmade sambalsaus. Hoe typisch Zandvoort is dit dagje geweest. Maar hoe gek werd een zondagavond naar mij gekeken. Toen ik op verjaardag in Eindhoven een haring afsloeg. Nee bedankt, dat lust ik niet. Verontwaardiging alom. Je komt uit Zandvoort en je lust geen haringje? Dat klopt inderdaad. Maar de heerlijke doorzichtige, in oudroos gekleurde veranderde garnalen... en boterzachte makreel lagen in grote getalen op mijn bordje. Dat dan maar wel. Ik ben tenslotte een visetende scharrekop. Mandy Schorel. something to play with. Go and find yourself a toy. Baby, my time is too expensive. And I'm Don't play with my heart, it makes me furious. But if you want me to love you, then, uh, baby, I will. me. I believe you love me. Forget your foolish pride. Life is too short to have sorrow. You may be here today and gone tomorrow. might as well get what you want. So go on and live, baby. Go on and live. Tell it like it is. I'm nothing to play with. Go and find yourself a toy. And I'm I am. I will try it, but I think that I can't. And I will try it, but you won't understand. Ook Zandvoort, steunpunt voor heel Zandvoort. Breiklub De Breikunstenaars komen elke donderdagmiddag van 2 tot 4 bij elkaar. Samen breien of haken, samen handwerken, van elkaar leren en gezelligheid, dat zijn onze motto's. Tijdens deze middag wordt een kopje koffie verzorgd. U hoeft zich niet aan te melden, neem gewoon uw breipennen of haakpennen mee en schuif gezellig aan. Wol en katoen wordt beschikbaar gesteld. De breiwerken en de haakwerken worden verkocht en de netto opbrengst gaat naar een goed doel. U kunt denken aan bijvoorbeeld het tienervakantiekamp, de verwendag voor ex-kankerpatiënten of de dag. Samen breien is voor jong en oud.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 Hounds begin to howl. watch how stagecraft people, little red roosters on the prowl. If you see my little red rooster, please drive him home. If you see my little red rooster Voor bloedafname bij Medial kunt u op maandag en donderdag van kwart over acht tot half twaalf terecht in steunpunt ook Zandvoort, Flemmingstraat 55. De trombosedienst, de trombosedienst is aanwezig op maandag en donderdag van 10.30 uur tot half twaalf. Ook aan de Flemmingstraat 55. my heart tijd weer ZFM. Got myself a crying, talking, sleeping, walking, living doll. Got to do my best to please her just cause she's a living doll. Got a roving eye and that is why she satisfies my soul. Got the one and only Look at her hair, it's real. And if you don't believe what I say, just feel. lock her up in a trunk, so no big hunk can steal her away from me. Got myself a crying, talking, sleeping, walking, living doll. Got to do my best to please her just cause she's a living doll got her own eye, and that is why she's sat feel. Lock her up in a trunk so no big hug can steal her away from me. Got myself a crying, talking, sleeping, walking, living doll. Got to do my best to please her just cause she's a living doll. Got her open eye, and that is why she satisfies my soul got the one and only walking, talking, living doll. In Zorghotel De Zandhoeve is in het mooi gelegen woonzorgcentrum Huis de Duinen te Zandvoort. In sommige situaties kan het nodig zijn om de zorg die u thuis krijgt tijdelijk uit handen te geven. Bijvoorbeeld omdat uw mantelzorgers op vakantie gaat. Of om uw mantelzorger tijdelijk te ontzien. Zorghotel Zandhoeven biedt de mogelijkheden deze zorg over te nemen en uit te voeren. Ook als u er zelf even tussenuit wil, maar wel zorg nodig heeft, kunt u in het Zorghotel de Zandhoeven terecht. In een mooie omgeving midden in de duinen en dicht bij het strand zult u helemaal bijkomen. In Zorghotel de Zandhoeven biedt AMI palliatieve zorg aan mensen die in de laatste levensfase zijn en niet meer medisch behandeld kunnen worden of willen worden.